12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie bekende Nederlanders die morgen zouden spreken op het depressiegala... zien daarvan af omdat het evenement in opspraak is geraakt. Subsidiegeld van het ministerie van Volksgezondheid... dat was bedoeld om scholieren voor te lichten over depressie... ging vooral op aan kosten van directie en management... onthulde Nieuwsuur vandaag. De zeven andere sprekers komen wel naar het gala, zegt de organisatie. De deelnemers aan de Libië-top in Berlijn zijn het erover eens geworden... om de strijdende partijen geen militaire steun meer te geven. Ze gaan zich houden aan het VN-wapenembargo voor Libië. Dat moet een blijvend staakt het vuren en vrede in Libië dichterbij brengen. Aan de bijeenkomst die vanmiddag begon in de ambtswoning van bondskanselier Merkel... deden 16 organisaties en landen mee. Crimineel Omar L. is van de gevangenis in Zutphen... naar de extra beveiligde gevangenis in Vught gebracht... Het is niet duidelijk of dat iets te maken heeft met een mislukte ontsnappingspoging vandaag in Zutphen. Daar werd geprobeerd om met een brandend busje de gevangenispoort te openen. Niemand ontsnapte, maar later werden bij de Duitse grens wel vier mannen aangehouden... die er mogelijk meer van weten. Ondernemers met een BV klagen over een nieuw systeem om belastingaangifte te doen. Eerder kon dat gratis, maar voor zo'n 120.000 BV's zou dat dit jaar via e-herkenning moeten... De ondernemers moeten daarvoor een commerciële aanbieder zo'n 50 euro betalen. De Tweede Kamer heeft het systeem nog niet goedgekeurd en daarmee is het onwettig. Om milieuproblemen te voorkomen gaat China nog dit jaar veel plastic producten verbieden. Plastic tasjes, rietjes, verpakkingsmaterialen, bestek, tandenborstels en kammen. In stedelijk gebied worden de productie, de verkoop en het gebruik daarvan verboden. Over twee jaar moet het verbod in heel China gaan gelden. Alleen markten waar verse producten worden verkocht... krijgen vijf jaar uitstel. Het weer droog en vannacht in het binnenland onder nul. Er kan hardnekkige mist ontstaan, ook in de ochtend nog. Morgen maximaal 8 graden met in de middag ook wat zon. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. Als je gek bent op vogels dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. I'll give it to you. It's serious. Hey guys, my name is Man Parrish. Um, I'm a record producer. I've been in the record business for 45 years as an artist and a producer. I've sold um, 5 million records on my own, which is a big deal for a dance artist back in that day. And I'm also in Grand Theft Auto, one in three video games, so that's another 80 million records. So 85 million people have my music in their hands. Since a couple of you, a lot of you have asked, how did I do it? What synthesizers did I use? How did we make that record? Well, let's do it. Hip hop, bebop, don't stop. much. There's the hip hop bebop story. People always ask. Um, I did a form of payola overseas with dance radio, and then we went to other local radio stations and said, hey, this radio station's playing it, why aren't you? So, in a way, it was a brilliant move. Thank you for listening. Thank you so much. And uh, let people know that you're enjoying this. Keep dancing to the music. Don't stop. Hip hop, bebop. Don't stop capital of Holland, reaching every major city with only the best flavors. Best flavors. This is Dance Radio. I need more track. I don't know, I ain't get no telephone calls. <gasps> I don't understand. tussen Howard Johnson en Regis Branson resulteerde tot deze LP Johnson en Branson op 1M Records. En daarvan hoorde je dit nummer Call Me Up. We openden dit uur inderdaad met eh, Manuel Paris met zijn eh, toptrack eh, Hip Hop Bebop. Met zijn eigen introductie inderdaad. Dank daarvoor, lekker. En we hebben nog een verzoekje liggen hier op de draaitafel, speciaal voor Mug. Deze plaat van Raw Silk. jazzy and funky. Dit plaat van Raw Silk. Just in Time. Ja, aangeboden door Mug. Lekkere keuze weer hoor. Goeie plaat man. Ik heb uh, alweer een hele tijd geleden wat uh, mooi spul gekregen van uh, Ben Sinak. Oftewel Cosmo D van Nucleus. Wat studioopnames, oude 4-track tapes en dergelijke wat ik heb klaarliggen voor je is eh, een van de vele ja, pre-opnames zeg maar, van hun eerste 12-inch Jam on Revenge. Die ze uitbracht in 1983, maar daar gingen heel wat sessies aan vooraf. Er zijn heel wat opnames gemaakt, als je het hoort. <laughs> Sommige lijken er niet eens op. Andere zijn uh, helemaal geëdit en uh, eh, versneld afgespeeld en dergelijke deze vond ik wel heel toepasselijk. Dit is een extended mix inderdaad eh, van de Jam on Revenge. En uiteindelijk is er besloten om hem niet op 12 inch te zetten, want hij duurde gewoon te lang. Maar ik vond hem zo tof dat ik wil hem je toch laten horen. De originele lange versie, nooit op 12 inch uitgebracht. Jam on Revenge van Nucleus. Ga er maar mooi voor zitten. Het duurde ruim 10 minuten. Wiki, wiki, wiki, wiki. Ricky, Ricky, Ricky, Hold on now, hold on, hold ah, on. Here come Grandpa. What's this y'all talking about with that there wicky wicky stuff? Oh, nah, Grandpa, that's from this fat new rap record this out. You wouldn't know nothing about that. Say what? <laughs> I bet you boys don't even know where wicky wicky wicky come ah, from. Uh, come on, y'all sit on down here and let Grandpappy school you a bit. Oh, All right, see, come on, let's back go. when I was just a young whippersnapper, uh-huh. before what y'all boys call hip hop now mm. was even called that. It was called b-ball on account of it was just ball. <laughs> Back in them days, they ain't even played Harley on the radio because there was hardly any records that had it in it anyway. I know there was. But let me tell you, them days were glorious. <laughs> you see, in the parks, in the summertime, and in the playgrounds, and on the street, and everywhere you look. Mm. They had what they call the DJ crew. and these <laughs> DJs would come out with equipment mm. and they would come out with their MCs. Back then, MCing was a brand new thing. Rap was a brand new thing, but it was glorious. MCK and they would battle each other to show who could rock the mic and pull the crowd. That's right. That's where that there oh, comes from. what I read. That, what you talking about, boy? Don't tell me I was there. Oh. in, Brooklyn, in the heart part of Bed-Stuy, uh, uh-huh. there was this one particular crew. Mm. They went by the name of Jam On Productions. Uh-huh. That's right, the Jam On Production crew. Right, right, right, and the leader of this crew was a boy by the name of Cosmo D. what? Boy, you better shut up before I slap you upside your head and listen to your grandpappy. Shut up while I'm talking to you now. Hey. Uh, uh, <laughs> Grandpa. These the boys that invented that there wicky wicky wicky stuff. Uh-huh. They won battles all around. Mm, right. I hear tell. They even battled Superman one time and <laughs> blew him away. Superman now. Uh, Grandpa. Boy, man. I'm telling you, you better shut up before Grandpappy take a cane to you. All right, Grandpa. Some even says birthdays from outer space. But you know, your grandpappy ain't trying to hear none of that kind of talk. No, how. Damn. Them boys became so popular, uh, they grew to global almost in proportions. Yeah. So they had to take on a new name. That new name is what they rocked the world with. And their new name was Nucleus. Nucleus. That's right, boy. Now, Grandpa, everybody knows ain't no such thing as nucleus. What you say? Boy, think it's about time you knew. Knew what? Go on over there and look behind my eight tracks. Over here? That's right. Oh, look back there. You're going to see a little peculiar doohickey. What, this? That's right. That one mm, there look like a remote control with wings. You bring it on over here. Now. What's this supposed to do? Go ahead and press that button. Oh, come on, Grandpa. I've been waiting a long time for this day. For what? Waiting till you boys was old enough to understand and comprehend the fuck. Yo, yo, Grandpa. Grandpa. Grandpa. Go ahead, press it. Press it, boy. All right, all right. Utrecht, de Nightown Rotterdam en de Marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Futureline, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Greeny Jam at the Downtown Dance Show, where the hottest import classics finally found their home. What I Like uit 1989. The Best van Michael Cooper. Voormalig eh, bandlid van de eh, Confunction, Project Soul en de UWF All Stars. De Downtown Dance Show nog tot 12 eh, uur. Betekent nog zo'n 20 minuten te gaan. Nou, dat doen we dan. Tony Smith. Even een lekkere plaats. I like the way it feels direct nog de Beat Boys, Third Avenue en Dayton. commercials eh, voor eh, radio en tv, deze Tony Smith. Maar 1983 was dat zover hoor. Eindelijke platencontracten. Dit was haar eerste 12 inch. I like the way it feels. Op Embassy Records. Het is al tijd geleden, maar het klinkt zo vertrouwd. Heerlijk. We rock, we, we, we rock the house, uh, we, we rock. We never stop, we. to the top. gerust een eendagsvlieg deze. Beat Boys, We Rock the House op McCullough Records. Jaartal onbekend, staat er niet op. Dat zal zo'n beetje zijn geweest rond 84, eh, denk ik. Eh. Als ik het zo zie aan de, de nummering, zeg maar, op het label. Hele laatste plaat van de Downtown Dance Show voor deze zondagavond. Deze van Switch. Just and pull away. Ohio. Maakte inderdaad vijf albums. Totdat inderdaad eh, de broeders, eh, gebroeders DeBarge, Bobby en eh, Thomas tussenuit knepen. Ook Philip Ingram ging zelfstandig door. En Natala en Giles, idem dito. Er werden wat bandleden bijgevormd en ze kwamen maar nog tot één laatste album als afscheid in een ja, niet-originele setting, zeg maar. maar. Van deze LP, Am I Still Your Boyfriend? Wordt die inderdaad Just Can't Pull Away. Aanbeland bij de laatste plaat van de Downtown Dance Show. Time Flies When You're Having Fun. Met een mooie plaat van Dayton. Hoe toepasselijk. Out Tonight. Het was heel leuk vanavond. Gezellig. Allemaal bedankt eh, voor de reacties eh, op het forum. Ik zeg eh, goedenavond René, Mug, Tido, Breuking, Do, Bram, Ferdi. En veel anderen die op luisteren zitten. Ik zeg graag weer tot volgende week zondag. Zoals je weet tussen 9 en 12 hier bij de Downtown Dance Show. In de tussentijd wens ik je heel veel plezier.